Kees met het NOS-journaal. Tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet bij een verzoek tot euthanasie. Dat blijkt uit een onderzoek van één Vandaag. De druk van patiënten en familieleden is de afgelopen jaren toegenomen, zeggen vier op de tien ondervraagde artsen. Euthanasie is in de spreekkamer een heel gangbaar gespreksonderwerp geworden. 87% van de artsen werkt er in principe aan mee. Wel ervaren ze de daadwerkelijke uitvoering van euthanasie als belastend. Ze zijn huiverig als het gaat om euthanasie bij dementerende. Daar staat maar 36% positief tegenover. De gezondheid van de afgezette Egyptische president Mubarak is goed genoeg om in Cairo terecht te staan. Het proces begint volgens plan volgende week woensdag, heeft de overgangsregering bekendgemaakt. Er waren berichten dat Mubarak vanwege zijn slechte gezondheid niet in staat zou zijn om snel voor de rechter te verschijnen. Ook werd gezegd dat het proces verplaatst zou moeten worden naar Sharm el-Sheikh, waar Mubarak in een ziekenhuis ligt. De 83-jarige oud-president wordt vervolgd voor corruptie en betrokkenheid bij de dood van demonstranten. Naast Mubarak moeten volgende week zijn twee zonen en de minister van Binnenlandse Zaken voor de rechter in Cairo verschijnen. De Italiaanse president Napolitano is niet te spreken over de vestiging van overheidskantoren in de stad Monza in het noorden van het land. Afgelopen weekend zijn daar een paar filialen van ministeries geopend. Dat was een lang gekoesterde wens van de separatistische Lega Nord, een partij die ook in het kabinet zit. In een brief aan premier Berlusconi schrijft Napolitano dat dit in strijd is met de grondwet. Daarin staat volgens hem dat Rome niet alleen de hoofdstad is, maar ook de zetel van de regering van de republiek. Het weer, vanavond wat opklaringen en een graad of 16. Morgen veel bewolking en vrijwel overal droog. Met een graad of 20 is het duidelijk koeler dan vandaag. Ook het weekend verloopt bewolkt en vrij fris en daarna wordt het weer warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid 9 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Rotterpolderplein 2. A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 5 kilometer. Ook op de A12 vanuit Arnhem eh, naar Utrecht 2 kilometer bij Driebergen.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 Need somebody to lean on, lean on, lean on. Someone body, mind, and soul, body, mind, and soul to take a hand, to take the world, show her the time of her life. So true, though the pain. shining my Sacrifice all them tears in my eyes Oh, Aisha, Aisha Écoutez-moi Do this Aisha, Aisha Passing me by Go again Aisha, Aisha My, my, my Not even Aisha, Aisha What am I somewhere I've never been.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 Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura solita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré wanting, needing, waiting for you to justify my life. om eventjes eh, tijdens een non-stop programmering iets eh, te zeggen. Vind ik altijd wel heel erg gaaf. Vooral, vooral ook als het eh, dit nummer is, Justify My Love van Madonna de tijd toch al een beetje denken aan het feit dat ik ergens op een zolderkamer zat. En eh, drie ogen achter nog eh, dit soort eh, plaatjes mocht gaan doen. Straks na achter gaan we gewoon verder met Alternative FM. Marcus van Dam onderweg. En hij gaat dan braaf met mij meedoen. Hier is de laatste voor het nieuws van, denk ik, 8 uur. Gaan we dat redden? Nou, niet helemaal. Ik krijg nog een randje van Chicago mee, maar dit is Roger Sanchez. vind ik zo bijzonder als je dan nog eens een beetje eh, op het laatste moment ook Chicago nog eens even de laatste 20 seconden gaat draaien. Nou, dat gaan we dus niet doen. Uh, Roger Sanchez, dit eh, zou je bijna kunnen verwachten ook zeg maar op de vrijdagavond bij See It. Dat zeg ik goed, tussen 8 en 10. Straks dus, zoals gezegd, Alternative FM tussen 8 en 10.